Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op een festival in Steenwijkerwold in de kop van Overijssel zijn 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote feesttent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. De 15 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze niet zwaar gewond geraakt. Ze hebben kneuzingen en botbreuken. In de tent waren zo'n 150 mensen. Op Twitter ging het gerucht dat er ook iemand zou zijn omgekomen, maar volgens de politie is dat niet het geval. De hulpdiensten rukten na de eerste melding massaal uit en waren in ongeveer 10 minuten ter plaatse. Ze hebben mensen onder het tentzeil vandaan gehaald en afgevoerd. De omgeving werd afgezet. Volgens ooggetuigen sloeg het weer opeens om. Er waren harde windstoten en het begon enorm te hagelen. De wind kwam onder het zeil van de grootste tent op het terrein en die stortte voor een groot deel in. Daders van gewelds- en zedenmisdrijven betalen nog maar nauwelijks schadevergoedingen aan slachtoffers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers die een schadevergoeding hebben gekregen, krijgen sinds vorig jaar sowieso geld. Als de dader niet betaalt, dan keert het Centraal Justitieel Incassobureau het geld uit. Dat probeert het geld daarna te verhalen, maar dat gaat dus erg moeizaam. Ranomi Kromowidjojo heeft op de Olympische Spelen ook op de 50 meter vrije slag goud gewonnen. Eerder was ze al de sterkste op de 100 meter vrije slag. maar een Veldhuis veroverde brons op de 50 meter. Nederland heeft nu op de Spelen acht medailles gewonnen. Driemaal goud, eenmaal zilver en viermaal brons. Vandaag was ook een goede dag voor de Nederlandse zeilers. Surfer Dorian van Rijsselbergen verstevigde zijn leidende positie. Marit Bouwmeester staat na de tweede goede races gedeeld eerste in de laser radiaal En Lisa Westerhof en Lopke Berghout rukten op naar de derde plaats in de 470 klasse. Het weer, vooral in het noordoosten nog buien, mogelijk met onweer.